7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Belastingdienst heeft bij nog eens 120 ouders... onterecht de kinderopvangtoeslag stopgezet. Trouw en RTL Nieuws melden op basis van een bron... dat dit gebeurde vanwege fraudeverdenkingen... bij een Rotterdams gastouderbureau. Een jaar later concludeerde de Belastingdienst... dat er geen sprake was van fraude. De getroffen ouders zijn nog niet gecompenseerd. Eerder kwam een soortgelijk verhaal naar buiten... over 300 ouders in Eindhoven... Staatssecretaris Snel zei toen geen aanwijzingen te hebben... dat er nog meer ouders en bureaus waren getroffen. Ridouan Taghi krijgt hulp van Iran, schrijft de Telegraaf... op basis van bronnen bij het onderzoek. Taghi zou worden beschermd omdat hij de Iraanse geheime dienst heeft geholpen... bij liquidaties in Europa. In Nederland wordt Taghi gezien als speel in een drugsoorlog... Hij zou betrokken zijn bij zeker tien moorden... en mogelijk ook bij de moord op de broer en advocaat van een kroongetuige. In Japan is het opnieuw noodweer. In plaatsen ten oosten van Tokio zijn door overstromingen en modderstromen zeker zeven mensen omgekomen. Gisteren viel er in een halve dag net zoveel regen als normaal in een maand. Duizenden huishoudens zitten zonder water en in delen van het getroffen gebied is de dienstregeling van de treinen verstoord. Twee weken geleden werd Japan getroffen door een orkaan. Toen kwamen ruim 70 mensen om het leven. In Ravenstein in Brabant is gisteravond een auto de serre van een restaurant binnengereden. Er waren nog gasten en personeel aanwezig, maar niemand raakte gewond. Volgens getuigen kwam de chauffeur met hoge snelheid aangereden over de dijk... en raakte hij de macht over het stuur kwijt toen, hij, toen de auto over een drempel reed. De brandweer moest hem bevrijden uit de wagen. Hij is meegenomen door de politie. Het weer, veel wind, aan zee hard of stormachtig.